is tussen 2009 en 2011 scherp gestegen. Het aantal veteranen tussen 18 en 29 jaar die in die periode een eind aan hun leven maakten steeg met 44 procent, zegt de overheid. Bij jonge vrouwen steeg het aantal zelfmoorden met 11 procent. Volgens medici vragen jonge veteranen wel hulp voor de gevolgen van hun fysieke verwondingen, maar zoeken ze nauwelijks psychologische ondersteuning. Het zelfmoordcijfer voor alle Amerikaanse veteranen, dat bleef grotendeels ongewijzigd. Afghanistan is van plan 72 gevangenen vrij te laten... die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De VS zegt dat de 72 betrokken zijn bij de dood of verwonding van Amerikaanse of coalitietroepen en dus terroristen zijn. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72 gevangenen. Wel tegen 16 anderen. Zij komen voor de rechter. Het is de zoveelste rimpel in de relatie tussen de landen. De Afghaanse president Karzai weigert een veiligheidsovereenkomst te tekenen... over Amerikaanse betrokkenheid bij Afghanistan na het vertrek dit jaar van de meeste troepen. Als er geen deal komt, zal Amerika zeer waarschijnlijk alle troepen terugtrekken. De voorzitter van het VN-klimaatpanel, IPCC, waarschuwt Nederland meer te doen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Nederland is door zijn lage ligging extra kwetsbaar voor klimaatverandering, zegt klimaatwetenschapper Rajendra Pachauri. De Indiaanse IPCC-voorman vindt dat Nederland de klimaatproblemen serieuzer moet aanpakken en meer geld moet steken in milieumaatregelen. Het IPCC vergadert deze week bij het KNMI in de beeld. Elke vijf jaar komt het panel met een nieuw rapport over de stand van zaken rond klimaatverandering. Het weer geleidelijk overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 3 graden.